De ouders van een zevenjarig meisje dat vorig jaar werd ontvoerd en misbruikt... hebben genoeg steun gekregen voor hun burgerinitiatief over de TBS-wetgeving... Ruim 41.000 mensen hebben hun steun betuigd en dat is genoeg om de kwestie op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Het meisje werd vorig jaar door twee mannen ontvoerd naar een camping in Brielen, waar ze na 12 uur werd bevrijd. Een van de daders weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Daarom krijgt hij alleen celstraf, maar geen tbs. De ouders van het meisje zijn er woedend over. Ze vinden het onverteerbaar dat geesteszieke delinquenten na een gevangenisstraf weer terugkeren in de maatschappij zonder te zijn behandeld. Daarom moet de wet volgens hen worden aangepast. Een grote oppositiepartij in Soedan eist uitstel van de verkiezingen. Die staan gepland voor volgende week zondag, maar de Oema-partij wil vier weken uitstel. Gebeurt dat niet, dan zal de partij de verkiezingen boycotten. De Oema-partij eist verder garanties dat de verkiezingen in Sudan vrij en eerlijk zullen verlopen. Afgelopen donderdag zei de partij nog dat ze samen met de rest van de oppositie de verkiezingen sowieso zou boycotten. Maar nu zet ze de deur weer op een kier. Dat zou zijn gebeurd na klachten van partijleden die al veel tijd en geld in de campagne hebben gestoken. Het is voor het eerst in 24 jaar dat aan de verkiezingen in Soedan meerdere partijen mee mogen doen. In het noordoosten van Peru zijn zeker 20 doden gevallen door een modderlawine. Honderden mensen worden nog vermist. De brei van modder en stenen heeft een compleet dorp bedolven. In dat dorp wonen ruim 400 mensen. De modderlawine was het gevolg van hevige regenval in de Andes.